Daardoor kwamen meer dan een half miljoen mensen zonder stroom te zitten, terwijl het er zo'n 15 graden onder nul is. Mensen proberen hun huis te verwarmen met barbecues en generatoren. Aan de koolmonoxide die daarbij vrijkomt zijn al zeven mensen overleden. 17 mensen kwamen om bij ongelukken door het zware winterweer. Volgens de Canadese netbeheerders kan het daar in ieder geval nog tot zaterdag duren voor de stroomstoringen zijn verholpen. 18 bootvluchtelingen uit Haiti zijn in de buurt van de Bahama's om het leven gekomen toen hun zeilboot kapseisde. De boot was met ongeveer 50 mensen aan boord op weg naar de Turks en Caicos-eilanden. De marine van het brits overzeese gebiedsdeel had de boot onderschept en begeleidde die naar een van de eilanden. Vlak voor de haven sloeg de boot plotseling om, Waarschijnlijk doordat er te veel mensen aan boord waren. 32 mensen zijn gered en 18 lichamen werden uit het water gehaald. Drie hartchirurgen uit Amsterdam zijn naar Wit-Rusland afgereisd om daar kosteloos 25 hartoperaties uit te voeren. De Nederlanders gaan aan de slag in een academisch ziekenhuis in de plaats Grodno. Ze gaan daar hartoperaties uitvoeren die met een veel kleinere incisie kunnen worden uitgevoerd dan een conventionele ingreep. Zogenoemde minimaal invasieve operaties. Er is ook een uitwisselingsproject gestart. Volgende maand komt een Wit-Russische hartchirurg naar Amsterdam om hier mee te kijken in een ziekenhuis. Het weer. Vannacht is het zo goed als droog bij een graad of drie. Alleen in het noordoosten is er kans op vorst aan de grond. Morgen is het bewolkt, maar af en toe kan even de zon schijnen. In het zuidwesten kan ook een bui vallen.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 Why have you?